Telefonisch overboeken lukt wel. Volgens een woordvoerder is extra personeel ingezet om de capaciteit van de website te vergroten. De site wordt meer bezocht dan normaal. DSB sprak opnieuw tegen dat klanten massaal geld willen opnemen. De site liep gisterochtend vast nadat beleggingsadviseur Pieter Lakenman klanten had opgeroepen hun geld bij DSB weg te halen. Volgens DSB is de site vastgelopen door een aanval van hackers. Eigenaar Dirk Scheringa was vanochtend bij de presentatie van de DSB schaatsploeg... maar is vandaag niet beschikbaar om vragen te beantwoorden over de bank. De politie heeft vier mannen opgepakt voor een gewelddadige overval op een juwelier in Rotterdam. De mannen uit Letland, Litouwen en Polen werden opgepakt in hun woningen in Rotterdam en Ridderkerk. De overval was eind juli. Het was de veertiende keer dat de juwelier werd overvallen. De twee eigenaren, een echtpaar, werden geschopt en geslagen, vastgebonden en van de trap gegooid. De vrouw brak twee ruggenwervels en lag zes weken in het ziekenhuis. Op de IOC-bijeenkomst in Kopenhagen heeft president Obama Chicago neergezet als perfecte organisator van de Olympische Spelen. Het binnenhalen van de Spelen van 2016 is voor Amerika een speerpunt om bruggen te bouwen met de rest van de wereld, zei Obama. Hij doorspekte zijn toespraak met persoonlijke details, onder meer over de jaren dat hij zelf in Chicago woonde. Ik ben 25 jaar geleden verliefd geworden op Chicago en niet alleen omdat mijn toekomstige vrouw daar woonde, zei hij. De leden van het IOC bepalen vandaag wie de Spelen in 2016 gaat organiseren. Naast Chicago zijn Rio de Janeiro, Tokio en Madrid kandidaat. Rond half zeven vanavond maakt IOC-voorzitter Rogge de uitslag bekend. Dan het weer, bewolkt en af en toe regen of motregen, vooral in het noorden. Maximaal rond 13 graden. In het weekend iets zachter, regenachtig en een stormachtige wind.